4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een betoging van de protestbeweging Gele Hesjes in het centrum van Brussel is uit de hand gelopen. Enkele honderden actievoerders demonstreerden tegen hoge brandstofprijzen en hoge kosten van levensonderhoud. Zes tunnels werden afgesloten omdat de betogers inliepen. Er werden ook containers op de weg gezet en daardoor liep het verkeer vast. Vervolgens ontstonden gevechten met de politie, die met stenen, vuurwerk en verkeersborden werden bekogeld. Ook naar het kantoor van de premier werden stenen gegooid. De politie zette een waterkanon in en traangas om de actievoerders uiteen te drijven. Zeker 60 van hen werden opgepakt. Een schipper die werd vervolgd omdat op zijn schip drie mensen omkwamen toen de mast afbrak, is vrijgesproken. De man was ook de eigenaar van het schip. Hij werd vervolgd voor dood door schuld. In 2016 kwamen de drie Duitse passagiers om het leven bij de haven van Harlingen... toen een van de masten afbrak en bovenop hen terechtkwam. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat dat de schuld van de schipper was. De Nederlandse Zorgautoriteit en de inspectie onderzoeken zorginstelling De Seizoenen. De toezichthouder heeft verontrustende signalen gekregen over de bestuurlijke en financiële constructies van de instelling. Die is van onder andere Willem de Boer en Loek Winter. Zij waren ook aandeelhouders van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen, die ondanks failliet zijn verklaard. En HEMA roept uit voorzorg alle chocoladeletters in de smaak melkchocola hazelnoot terug. Er kunnen stukjes kunststof in zitten. Er liep al een terugroepactie voor een aantal letters. Nu worden dus alle HEMA-letters melkchocolade hazelnoot teruggehaald. Alle andere Sinterklaasletters zijn wel veilig, benadrukt het Warenhuis. De leverancier van de letters is chocoladefabrikant Baronie. Het weer, stapelwolken, hier en daar zon. Aan de kust soms een bui en het is vanmiddag 11 graden. Morgen bewolkt en dan gaat het vanuit het westen regenen. Temperatuur 10 of 11 graden.